Daaruit moet kunnen worden opgemaakt hoe goed mensen zich houden aan de coronavoorschriften, onder meer om zoveel mogelijk thuis te blijven. Bezoekjes aan horeca, winkelcentra, musea en bioscopen namen met 65% af. De informatie van Google wordt voor 131 landen gepubliceerd, waaronder dus Nederland. De data worden ook uitgesplitst naar provincies en regelmatig vernieuwd. Rechtbanken moeten ondanks de coronamaatregelen dringend meer strafzaken gaan behandelen, vinden advocaten en slachtoffers. Sinds half maart zijn de rechtbanken gesloten en lopen veel zaken vertraging op. Het is voor alle betrokkenen belangrijk dat zaken snel behandeld worden, zegt de Vereniging van Strafrechtadvocaten. Die zegt dat zittingszalen groot genoeg zijn om voldoende afstand te houden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er in Nederland waarschijnlijk niet veel verborgen coronadoden. Het CBS bekeek het totaal aantal sterfgevallen in ons land in de week van 16 tot en met 22 maart. Toen stierven er totaal 3575 mensen en dat is ruim 500 meer dan in dezelfde week een jaar eerder. Het CBS schrijft de stijging grotendeels toe aan de corona-epidemie. In Hippolytushoef is een plofkraak gepleegd op een geldautomaat van de Rabobank. Omwonenden hoorden vannacht rond drie uur een harde knal. Op foto's is te zien dat de gevel van het gebouw waar de geldautomaat in was gevestigd is verwoest. Ook in Uden was een plofkraak, daar is een afstortkluis van de Rabobank opgeblazen. Het weer bewolkt en af en toe breekt de zon door. Plaatselijk kan er nog een bui vallen. Vanmiddag vanuit het westen droog en meer ruimte voor de zon. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.